Het bedrijf hoopt dat twee Chinese bedrijven de autoproducent met een miljoeneninvestering uit de brand helpen. In het toernooi om de KNVB-beker zijn de Harkemaase Boys door naar de derde ronde. De Friese amateurs uit de topklasse wonnen na verlenging met 4-2 van Willem II. Feyenoord gaat door naar de volgende ronde door een 4-0 overwinning op AGOVV. Het weer... Bewolkt, in het noorden wat neerslag. Ook overdag is het bewolkt en dan valt er af en toe regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.